Volgens hem hebben 237 ouders recht op compensatie en 280 hebben die ontvangen. Van de overige zeven is bij de Belastingdienst geen rekeningnummer bekend. Deskundigen hebben geoordeeld dat 22 ouders in het dossier geen recht hebben op compensatie en die hebben daar uitleg over ontvangen. Werk bij tankstations en autowasbedrijven wordt vanaf januari aangemerkt als zwaar beroep. Het staat in een principeakkoord van FNV en de werkgevers over de nieuwe CAO. Tankstations zijn vaak open van ochtends vroeg tot avonds laat en dus werken mensen onregelmatig. Ook moet men veel staan en het werk is ook zwaar vanwege de veiligheidsprotocollen rond tankstations. Als de CAO er inderdaad komt, kunnen mensen in de branche drie jaar eerder stoppen met werken. De lonen stijgen ook de komende jaren en de vakbond heeft afgesproken dat jongeren vanaf 21 het volwassenenloon krijgen in plaats van vanaf 23. De ontslagen topman van vliegtuigfabrikant Boeing kan aanspraak maken op tientallen miljoenen. Dat heeft persbureau Bloomberg uitgerekend. Dennis Muhlenberg heeft een vertrekregeling die hem omgerekend zo'n 33 miljoen euro oplevert. Een pensioenregeling van bijna 12 miljoen euro. En aandelen in het bedrijf met een actuele waarde van 39 miljoen euro. Muhlenberg werd gisteren ontslagen vanwege de crisis rond de 737 MAX-toestellen. Die staan al maanden aan de grond nadat er twee toestellen waren neergestort. Muhlenberg kreeg veel kritiek omdat Boeing aanvankelijk weinig openheid van zaken gaf over de oorzaak van de vliegrampen.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 Auf denn wir stimmen mit euch ein, uns kann es so wie euch erfreuen. da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander. Zu dazu das Kind in der Krippe liege. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesaget war. Und alle, für die es kam, wunderten sich der Rede die ihnen Hirten Gesang. Prophezeieten kehrten wieder um, preiseten und lobten Gott um alles, das sie gesehen und gehört hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Und da acht Tage um waren, dass das Kind beschnitten würde, da ward sein Name genennet Jesus, welcher genennet war von dem Engel, ehe denn er die Mutterleibe empfangen war. tomorrow. my Jerusalem, im jüdischen Lande, zur Zeit des Königes Herodes. Siehe, da kamen die Weisen vom Morgenlande gen Jerusalem und sprachen, allemaal fijne dagen en...